9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De nieuwe arbeidswet levert geen vaste banen op. Dat zeggen zowel werkgevers als werknemers. Morgen presenteert het kabinet de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans. Die is bedoeld om meer flexwerkers aan een vaste baan te helpen. Vooral het midden- en kleinbedrijf krijgt te maken met de gevolgen van de plannen... op het gebied van ontslagrecht, de kosten van arbeid... en de duur van tijdelijke contracten. MKB Nederland vindt onder meer dat het kabinet een boete legt op tijdelijk werk... zoals in een strand de FNV juicht wel toe dat in de plannen flexwerk duurder wordt gemaakt. Een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, PVV, CDA en Forum voor Democratie is voor kernenergie. Drie partijen in ieder geval steunen dus het voorstel van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff om in Nederland een aantal kerncentrales te bouwen. De SGP vindt dat er in ieder geval over moet worden gesproken en ook de SP wijst kernenergie niet bij voorbaat af. De tegenstanders, zoals GroenLinks, ChristenUnie en PVDA, zien vooral problemen met het kernafval. Overigens zou de Tweede Kamer niet zelf een kerncentrale bouwen. Dat doen commerciële partijen. En tot nu toe is er in Nederland geen bedrijf dat daar heil in ziet. Een Amsterdammer van 77 die al jaren in Thailand woont... is veroordeeld tot twee jaar cel voor het maken van kinderporno. De slachtoffers zijn vier meisjes van 13 en 14 jaar. Vorig jaar werden bij een douanecontrole op Schiphol op de computer van de man zo'n 1500 foto's en 40 video's met kinderporno gevonden. De man was al vaker veroordeeld voor soortgelijke misdrijven. Hij weigert mee te werken aan een behandeling. Het weer, vanavond en vannacht is het droog, lokaal is er kans op mist. De temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen is het eerst vrij zonnig. In de middag neemt de bewolking toe en kan in het zuidwesten wat regen vallen.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 Zoals ik in het eerste uur al aankondigde, heb ik vandaag gekozen voor een speciale Halloween-uitzending. Met eh, nummers en eh, daarbij behorende teksten en titels. Die allemaal toch min of meer eh, slaan op het Halloween gebeuren. de volgende is geen onbekende. Nightwish en The Phantom of the Opera. De volgende behoeft eigenlijk geen introductie. Hier is Iron Maiden met Dance of Death. Good. why they let me go. But I'll never go dancing no more till I dance with the dead. Iron Maiden blijft een heerlijke band. We gaan naar Type O Negative. Gothic metal, afkomstig uit New York. En eh, ze stonden bekend om met name eh, hun beetje morbide humor. En het volgende nummer is daar een mooi voorbeeld van. Van hun album Dead Again is hier Halloween in Heaven. En aansluitend kon u luisteren naar Morbid Angel met Blessed Are the Sick. En voor de filmfreaks, die hebben misschien daarvoor kunnen luisteren naar eh, de wereldberoemde douchescène uit Alfred Hitchcock's Psycho. Ja. We gaan naar Nederland en we gaan luisteren naar After Forever. En het nummer heet My Pledge of Allegiance. My Pledge of Allegiance. Van het album, Decipher met de prachtige stem van Floor Jansen. Inmiddels frontvrouw van Nightwish. Iemand waar we in Nederland dus trots op mogen zijn. De volgende band eh, en de volgende stijl is misschien een klein tikje niet helemaal metal. Hoewel eh, de band zelf bekend staat als een band die zich een beetje in de grunge uh, begeeft. Ik heb het over Godsmack. We gaan luisteren naar Voodoo. I'm not the one who's so far away when I feel the snake bite and tear my veins. Never did I wanna be here again. And I don't remember why I came. waarvan ik vond dat het niet mocht ontbreken tijdens een Halloween-uitzending. De volgende band hoeft geen introductie. Het is eh, Metallica en van het album S&M is hier Devil's Dance. volgende. Hier is Cannibal Corpse met Code of the Slashers. there's no chance of escape Next thing you know, cold steel in your face Your and is in our hands Delivering the pain upon the stroke of our knives Predatory controlling our minds You make the sum, roll into fucking life Living upon the souls of the ones we are Met het volgende nummer zijn we aan het einde gekomen van deze speciale Halloween-uitzending.